uur. Renske van der Zallen met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Californië wordt op dit moment een van de grootste natuurbranden sinds bijna 90 jaar. De zogenoemde Dixie Fire brak half juli uit en heeft nu in totaal ruim 400 huizen en bedrijfspanden verwoest. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, vijf mensen worden vermist. Een gebied groter dan de provincie Utrecht is afgebrand. Ook Italië en Griekenland worden momenteel geteisterd door natuurbranden. In de Italiaanse badplaats Campo Marino Lido zijn zeker 400 mensen geëvacueerd. Onder de evacuees zijn ook hotel- en campinggasten. In Griekenland woeden natuurbranden op onder meer de Peloponnesos... en op het eiland Evia, ten noorden van Athene. Duizenden Grieken zijn geëvacueerd. De Chinese webwinkel Alibaba heeft enkele medewerkers geschorst... na beschuldigingen van aanranding. Een leidinggevende zou zich tijdens een zakenreis vergrepen hebben aan een werknemer. De vrouw maakte er melding van, maar daar werd eerst niets mee gedaan. Na media-aandacht in China zijn de leidinggevende en de mensen die niets deden met de melding geschorst. Bij een grote brand in Urk is vannacht een bedrijfspand verwoest. Het vuur brak iets na half twee uit en is inmiddels onder controle. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Flevoland. Volgens ooggetuigen woedde de brand in het gebouw van een scheepvaartbedrijf... waar nieuwe en gebruikte scheepsmaterialen liggen opgeslagen. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. En 8 miljoen huishoudens krijgen vanaf morgen een brief... waarmee ze twee gratis zelftests kunnen bestellen, schrijft de Telegraaf. Doel is dat vooral vakantiegangers die terugkomen... zich makkelijk kunnen testen. Het ministerie van VWS wil voorkomen dat net als vorig jaar... de besmettingen en ziekenhuisopnames na de zomervakantie flink stijgen. Het weer vanochtend op veel plekken regen. In de middag klaart het op. Alleen in het zuidoosten kans op pittige buien met hagel en onweer. Het blijft stevig waaien. Het 17 tot 21 graden.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 Pues ser padre con solo seis meses de aquel embarazo los abandonó. No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no hombre ingrato le falló. El niño a ocho meses se parece a su padre y ya dice Ya los conflictos comienzan, Y el huerfeo no alcanza y nadie quería la prostitución la llevó a progresar y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él, nada más.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 En alle 8 miljoen huishoudens in ons land krijgen vanaf morgen een brief... waarmee ze twee gratis zelftesten kunnen krijgen. Doel is dat vooral vakantiegangers zich makkelijk kunnen testen. Het weer, vanochtend op veel plekken regen. In de middag klaart het op.